een Klomp met het NOS-journaal. Franse boeren hebben hun blokkades op de snelwegen rond Lyon nog niet opgeheven. Volgens de regionale verkeersdienst zijn er nog twee blokkades op de A6 in de buurt van Lyon. Ook op de A71 in de Auvergne zouden boeren de weg hebben geblokkeerd. Er zijn berichten dat de weg bij Lyon aan het begin van de ochtend weer open gaat... maar over een tijdstip is niets bekend. Al sinds maandagavond blokkeren boeren belangrijke snelwegen in Frankrijk. Ze zijn boos omdat ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun producten. Bij een schietpartij in een bioscoop in de Amerikaanse stad Lafayette in de staat Louisiana zijn twee mensen omgekomen. Een van de doden is de schutter zelf. Het zou gaan om een blanke man van 58. Zeker zeven mensen raakten gewond, meldt de politie. Rond half acht lokale tijd werd er geschoten in het Grand Theater. Hulpdiensten rukten massaal uit naar het theater. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft het gebied afgezet voor onderzoek. Ongeveer twee uur geleden zijn de eerste wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse begonnen aan de laatste etappe. De ruim 40.000 overgebleven deelnemers lopen op de dag van Kuik naar Overasselt, Kuik en Malden. De wandelaars hebben tot 6 uur de tijd om over de finish te komen. Als dat lukt krijgen ze op de finishplaats in Nijmegen hun Vierdaagse kruisje. Vanwege de intocht waarschuwt de ANWB voor drukte rond Nijmegen. Ieder jaar ontstaan weer files door de komst van familieleden en vrienden die deelnemers willen onthalen. In Duisburg worden sinds gisteravond de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Vanaf vandaag is het precies vijf jaar geleden dat 21 mensen omkwamen bij het technofeest... doordat ze in een overvolle tunnel naar het festivalterrein werden verdrukt. Onder de doden was een Nederlander, ruim 500 mensen raakten gewond. Het weer, vandaag overdag zonnig en temperaturen tussen de 22 en 25 graden. Later vanuit het zuiden bewolking met in de avond en nacht tot regen.